take take two. Het zou weer veel worden, het zou weer veel Corona in de lucht, en huilen naar dat zucht. Zo zit de daar, en ik was bang dat nooit meer veel worden zal. Maar komt dat hier wel gauw? De vogels ben drak, met hun eigen lust. Overdag de schijnt de zon, te wil s'nachts nog rust. Het zal weer veel worden. Elke nacht zit op de bank, het nijs is op tv. De angst staat in de ogen, dat ziet van geweest. Het zal weer veel worden. Het zal weer veel worden, het zal weer veel worden. Corona in de lucht, het huilen laat zucht. Toe zitten komt, dat ziet wel gauw. De mondkapjes en rubberhaas, niet in kast. De zuster en haar plastic schoen die extra ons past, dat zal weer verjoren. Ik was zeker maar vergeten dat er meer in het leven was. Toch is het soms wel goud te zijn dat zonne komt en dat elk goud op elke past. Het zou dat ik wel gauw. Komt als ik wel gauw. Komt als ik wel goud, Ja, komt als ik wel gauw. Het zal weer veel worden, het zal weer veel worden. Corona in de lucht, het halen aan dat Kom komt dat hij wil gaan. Het komt dat hij wil gaan. Het komt dat hij wil gaan. Het komt dat hij wil gaan. En deze is voor alle mensen die voor ons zorgen op dit moment. Dankjewel.